Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De Britse premier May heeft een alle ontwikkeling. Die kondigde tot ieders verrassing aan op te stappen... omdat hij te laat aankwam in het Hogerhuis. Minister Bates schaamde zich naar eigen zeggen diep en liep de zaal weer uit. Volgens een woordvoerder van May heeft de minister inmiddels besloten toch aan te blijven. De Amsterdamse waarnemend burgemeester Van Aartsen heeft gisteravond de wijk bezocht... waar vorige week de 17-jarige Mohamed Bouchiki werd doodgeschoten... Van Aartsen was volgens de regionale omroep NH onder meer bij het buurtcentrum op Wittenburg, waar de fatale schietpartij was. Ook sprak hij met buurtbewoners en familie van de slachtoffers. Dinsdag bezocht hij al de ouders van Bouchiki. Een Belgische geestelijke is door de jury van de rechtbank in Brugge veroordeeld voor de moord op zeker vijf mensen. De diaken van 61 uit Wevelgem werkte als stervensbegeleider en doodde onder andere zijn eigen moeder en zijn schoonvader... naar eigen zeggen om het waardeloze leven van een terminale patiënt in te korten. De komende dag hoort de man welke straf hij krijgt. Het verkeer moet vannacht en komende ochtend rekening houden met gladheid... door bevriezing en winterse buien. Door de gladheid gebeurde afgelopen avond op de A73 bij Nijmegen een ongeluk... waarbij zo'n 10 auto's waren betrokken. En een paar mensen raakten daarbij licht gewond. Op andere plekken op de A73 waren nog twee aanrijdingen. Feyenoord is door naar de halve finale van de strijd om de KNVB-beker. De Rotterdammers wonnen in eigen huis met 2-0 van PSV. Eerder op de avond plaatste ook AZ zich thuis voor de halve finale van de bekercompetitie... door met 4-1 te winnen van PEC Zwolle. Het weer vannacht mogelijk nog een bui, soms met hagel, natte sneeuw of onweer.